Sarkozy werd al eerder veroordeeld voor corruptie en kreeg toen een enkelband om zijn straf thuis uit te zitten. Maar zo makkelijk zal het dit keer niet gaan, zegt correspondent Frank Renaud. Nicolas Sarkozy heeft vijf jaar cel gekregen en moet de gevangenis in, zegt de rechter, zelfs als hij in beroep gaat. Er is dus geen schorsende werking door een eventuele beroepszaak. Binnen een maand zal Sarkozy te horen krijgen wanneer hij wordt opgesloten. Hij kreeg ook een boete opgelegd van 100.000 euro... en mag vijf jaar geen openbare functie bekleden. De stad Leiden vangt de komende tijd tientallen asielzoekers op in een kerk. Het gaat om 70 tot 80 mensen die nu nog in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het is echt een noodoplossing, zegt de wethouder in Leiden. Op dit moment worden er stapelbedden geplaatst, wordt er sanitair op het kerkpleintje voor de kerk geplaatst. En is het dus echt een, eh, een, een vorm van sobere opvang, omdat het gaat om, eh, om een crisis. De noodopvang in Leiden is tijdelijk. Over zeven weken wordt hij weer opgedoekt. Het Openbaar Ministerie is weer bijna helemaal online. In juli werden de OM gehackt en koppelden ze alle systemen af van het internet. Advocaten moesten stukken opvragen per post. Je kon bijvoorbeeld ook even geen bezwaar maken tegen een verkeersboete. Inmiddels doet alles het weer bij het OM, al zitten ze nog wel met wat achterstanden. En inwoners van een buurt in Californië worden geterroriseerd door een agressieve eekhoorn. Het lijkt zo'n schattig beestje, zegt deze vrouw, tot hij zich vastklampt aan je benen en begint te bijten. Ja, yeah, very scary. And how do you get the squirrel attached to your leg off? This is beautiful. Now is following us until she almost killed me. Ja, ze zegt dus dat het dier haar zowat dood maakte. Dat klinkt overdreven, maar twee mensen moesten al naar de eerste hulp nadat ze waren aangevallen. Volgens een dierenarts is de eekhoorn mogelijk hangry. Hij kreeg mogelijk eten van mensen en is nu boos omdat ze zijn opgehouden met hem voeren. Het weer in het zuiden wolken, 13 graden met hier en daar wat regen. In de rest van het land zon bij maximaal 16 graden.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 See, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly.